Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Wetenschappers hebben kritiek op het onderzoek door het RIVM naar wapenreinigingsmiddel PX10. Dat middel is jarenlang gebruikt door Defensie. Veel militairen zeggen dat ze er kanker door hebben gekregen. Het RIVM concludeerde in 2011 dat het zeer onwaarschijnlijk is dat mensen ziek zijn geworden door gebruik van PX10. En daarom wijst Defensie tot nu toe alle claims van de hand. Vanavond in het tv-programma Dossier 1 Vandaag noemt onder andere een Vlaamse toxicoloog de resultaten van het onderzoek onbetrouwbaar. Premier Rutte gaat begin volgende maand naar Maleisië en Australië om daar te praten over de vliegramp in Oekraïne. Rutte wil de twee landen onder meer bedanken voor hun hulp na de ramp en praten over verdere samenwerking. Sinds de ramp met vlucht MH17 werkt Nederland nauw samen met Maleisië en Australië om de stoffelijke overschotten en de persoonlijke bezittingen van passagiers zo snel mogelijk naar Nederland te brengen. Het ministerie van Sociale Zaken wil strengere regels voor bedrijven die asbest saneren. Nu kunnen sloopbedrijven de regels voor het veilig verwijderen van asbest eenvoudig omzeilen. Als ze hun vergunning kwijtraken kunnen ze onder een andere naam een nieuwe vergunning aanvragen en zo doorgaan met hun werk. Het ministerie van Sociale Zaken wil voortaan ook kijken naar wie er achter zo'n aanvraag voor een vergunning zit. Onbekenden hebben tien Boliviaanse doodshoofdaapjes gestolen uit de kasteeltuinen in Arsen. De apen zijn eigendom van Gaia Zoo in Kerkrade en waren in 2012 uitgeleend aan de kasteeltuinen. De dieren zijn gechipt en voorzien van een transponder, dat is een apparaatje dat een signaal uitzendt. Hoeveel de doodshoofdaapjes waard zijn, dat is niet bekend. Het weer, het is wisselend bewolkt. Af en toe schijnt de zon, er zijn ook wat buien. Het is 15 tot 17 graden. Morgen eerst periode met regen, bij een graad of 13. Smiddags even zon, maar tegen de avond buien met onweer en hagel. En aan zee een stormachtige wind met zeer zware windstoten. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt in de Randstad nog wel mee met de drukte. Op de A27 Utrecht-Breda staat bij Lexmond nu 3 kilometer file. En verderop voor de brug bij Gorkum 4 kilometer.